Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump heeft de wet ondertekend... waarin nieuwe Amerikaanse sancties worden opgelegd aan Rusland. Hij wilde dat eigenlijk niet doen... maar omdat een overgrote meerderheid van het congres de wet heeft aangenomen... kon Trump geen veto uitspreken. De president kan nu ook niet meer eigenhandig sancties verlichten of intrekken. Trump noemt de nieuwe wet zeer gebrekkig. De sancties treffen de Russische energie- en defensiesector. Het onderzoek naar pluimveebedrijven waar mogelijk het antiluizenmiddel fipronil in eieren is terechtgekomen wordt versneld. Het moet morgen al klaar zijn, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Eigenlijk zou dit pas dit weekend zijn. En verder is op het overleg tussen de pluimveehouders, de NVWA en de supermarktsector afgesproken dat er na de ophef van gisteren vanaf nu eenduidig advies wordt gegeven aan consumenten. Ze kunnen op de website van de supermarkten of de NVWA controleren welke eieren besmet zijn en dus niet gegeten kunnen worden. Gisteren zei de NVWA nog dat er beter helemaal geen eieren meer gegeten konden worden. Er is geknoeid met de opkomstcijfers bij de verkiezingen van zondag in Venezuela. Dat zegt het hoofd van het bedrijf dat de stemcomputers levert. Er zouden zeker een miljoen kiezers minder hun stem hebben uitgebracht... dan de 8 miljoen die de kiesraad naar buiten heeft gebracht. De oppositie zei al eerder dat er met de cijfers was geknoeid. Ze hadden de verkiezingen ook geboycott. Leo Beenhakker is benoemd tot bondsridder van de KNVB. De oud-trainer van onder meer Ajax en Feyenoord... kreeg de onderscheiding vandaag op zijn 75ste verjaardag. Volgens de KNVB was Beenhakker bijzonder... vanwege zijn betrokkenheid bij en het verantwoordelijkheidsgevoel voor het voetbal.